7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Met een nieuwe wet wil minister De Jonge een eind maken aan zwijgcontracten in de zorg. Daarmee moet het voor zorginstellingen onmogelijk worden... om patiënten of nabestaanden te dwingen hun mond te houden over fouten in de zorg. Dat soort zwijgcontracten in de zorg komt naar schatting tientallen keren per jaar voor. Vorig jaar is het aantal gestolen elektrische fietsen fors toegenomen. Volgens het AD gaat het om een stijging van bijna 40 procent omdat e-bikes rond de 2000 euro kosten... zijn ze volgens de krant gewild bij groepen Oost-Europese criminelen. De ANWB zegt miljoenen kwijt te zijn aan verzekeringsgeld. Joe Biden stevend in de voorverkiezingen voor de democratische presidentskandidaat in de Verenigde Staten af op een overwinning in Michigan, Mississippi en Missouri. Het is vandaag Big Tuesday in de VS met voorverkiezingen in zes staten. En Biden lijkt weer een belangrijke slag toe te brengen aan zijn rivaal Bernie Sanders. Van North Dakota, Idaho en Washington is nog geen uitslag bekend. Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de impact van het coronavirus. De Belangenclub ziet het aantal annuleringen landelijk toenemen... en de bezettingsgraad van hotels dalen. Het gebeurt vooral in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Het aantal hotelboekingen hangt samen met beurzen en evenementen. Die worden nu steeds vaker verzet of afgezegd. Restaurants hebben tot nu toe minder last van de gevolgen van het virus. De Spaanse voetbalclub Getafe wil niet naar Italië reizen... voor het Europa League-duel tegen Inter in Milaan. De wedstrijd is morgenavond. Zou vanwege het coronavirus zonder publiek worden gespeeld. Maar de voorzitter van Getafe vindt ook dat nog een te groot risico. Hij wil dat de UEFA met een alternatief komt. Het weer in het zuiden blijft het zeker de eerste helft van de dag nog bewolkt en regenachtig. In het noorden en midden is het droog. staat minder wind en het wordt weer erg zacht vandaag, 11 tot 13 graden.